uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Er is niemand gewond geraakt bij het instorten van een parkeergarage in Nieuwegein. Dat zegt de veiligheidsregio. Gisteravond kwamen de hellingen in het gebouw naar beneden. Er is onder meer met drones en speurhonden gezocht naar eventuele slachtoffers. De honden hebben geen sporen gevonden, op camerabeelden is niets te zien... en er zijn geen vermissingen gemeld. Op basis daarvan concluderen de hulpdiensten dat er geen slachtoffers zijn. Waardoor het gebouw in kon storten is nog onbekend. Het ziekenhuis is opgelucht dat er geen slachtoffers zijn. Vrijwel alle planbare zorg in het ziekenhuis gaat vandaag niet door. Hamas heeft woedend gereageerd op een aanval op een tentenkamp bij Rafah. Volgens Palestijnse media was er een Israëlische luchtaanval waarbij tientallen doden zijn gevallen. Een hulporganisatie meldt dat tenten in brand zijn gevlogen. Hamas roept Palestijnen buiten Gaza op om te demonstreren tegen dit geweld. Palestijnse president Abbas spreekt van een afschuwelijk bloedbad door Israël. Het Israëlische leger bevestigt dat er een aanval in Rafah is geweest... gericht op een Hamas-kopstuk. Beschuldigingen over de brand worden nog onderzocht, zegt het leger. Aan de kust van Bangladesh is een orkaan aan land gekomen. Uit voorzorg zijn bijna 800.000 inwoners geëvacueerd. Er zijn windstoten gemeten tot 135 km per uur. Vliegvelden in Bangladesh en India zijn uit voorzorg dicht. Bij rellen rond het FC Utrechtstadion zijn gisteravond meerdere agenten gewond geraakt. Eén van hen moest naar het ziekenhuis. Utrecht supporters vochten met de politie na een verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Er werd met stenen naar agenten gegooid. De ME moest ingrijpen. Het weer, de dag begint droog met ruimte voor de zon. Vanmiddag wordt het bewolkt. Landinwaarts zijn er vervolgens enkele buien. Het wordt maximaal 16 graden aan de kust tot 19 in het oosten van het land. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 Aan de kust van Bangladesh is een orkaan aan land gekomen. Uit voorzorg zijn bijna 800.000 inwoners geëvacueerd. Er zijn windstoten gemeten tot 135 km per uur. Vliegvelden in Bangladesh en in India zijn uit voorzorg dicht. In Emmen hebben meer dan 10 winkels in het centrum flinke waterschade opgelopen door een gesprongen waterleiding.